Toen ik je leerde kennen, wou ik je verwennen, want jij was mijn zonneschijn. Alles in het leven wilde ik je geven, kon het zomaar altijd zijn. Als er woorden waren, wilde ik jou sparen, maar jij zei tot mij, verdwijn. Toch kom je altijd weer terug, ja, altijd weer terug naar huis. Jij komt uit liefde, uit louter liefde. Toch kom je altijd weer terug, ja, altijd weer terug naar huis. Als er woorden vallen en wij met deuren knallen, krijg ik altijd weer de schuld. Zit het me soms tegen door al die regen, dan verlies ik steeds mijn geduld. Je loopt dan niet te zingen, maar kwaad rond te springen, tot ik zeg ga jij maar weg toch kom je altijd weer terug, ja, altijd weer terug naar huis. Jij komt uit liefde, uit louter liefde. Toch kom je altijd weer terug, ja, altijd weer terug naar huis. Ondanks al die dingen blijven wij steeds zingen over liefde en geluk. Want niets op deze aarde heeft voor ons meer waarde dan een leven vol geluk. Al zijn er soms woorden verkeerde akkoorden en wijs ik jou dan weer de deur. Dan kom je altijd weer terug, ja, altijd weer terug naar huis. Jij komt uit liefde, uit louter liefde. Toch kom je altijd weer terug, ja, altijd weer terug naar huis. Jij komt uit liefde, uit louter liefde kom je altijd weer terug, ja, altijd weer terug naar huis.